Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het vliegveld van Rotterdam zijn honderden reizigers gestrand. Ze zouden gisteren al naar Ankara in Turkije vliegen. Maar ze zijn nu nog steeds niet vertrokken. Deze reizigers zijn helemaal klaar met de luchtvaartmaatschappij. Afgelopen correndo, zo. Klaar. Nooit meer correndo. Iedereen gaat met vol verwachting naar Turkije. Maar wat komen we hier aan? Niks. Nou, daar komen in ieder geval wat flesjes water van de... Ja, dat hebben ze gisteren ook gegeven van hier drinken een beetje koud water lekker op, wacht maar af. Maar dat betekent dat het nog lang gaat duren. Dat is niet normaal, dit kan niet, dit is absurd. Drink de water maar lekker zelf op. Veel reizigers moesten in hotels overnachten. De bedoeling is nu dat het vliegtuig naar Turkije morgenochtend echt opstijgt. Rusland is van plan een eigen speciale rechtbank op te richten... voor mensen die tijdens de oorlog met Oekraïne volgens de Russen oorlogsmisdaden plegen. Er zou een onderzoek lopen naar 1300 mensen, onder wie ook Nederlanders die aan de zijde van Oekraïne vechten. Om hoeveel Nederlanders het precies gaat is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat voor straf ze te wachten zou staan. Op een naaktstrand bij Lyon in Frankrijk is dit weekend een man doodgeschoten. De man van 46 zou andere strandgangers hebben lastiggevallen. Hij zou voor een vrouw hebben staan masturberen. Een nudist op het strand was daar niet van gediend. De man van 76 pakte zijn pistool en schoot drie keer op de man... die niet veel later overleed. De schutter is opgepakt. En een hoop kabaal, overal poep en vuilnis op straat. Meeuwen overspoelen grote steden, zoals bijvoorbeeld Amsterdam. Cirkel, cirkel, cirkel, dicht, flats. En schijt hij over mijn was, op mijn balkon, op mijn... Nou dat was Martine. Zij is lid van een actiegroep die de meeuw de stad uit wil hebben. Ik heb wel oordop gekocht. Oh, nodig ook? <laughs> Nodig, ja. Ja, dat gekrijs in de ochtend, dat is echt niet normaal. Deze vogelexpert snapt wel waarom de meeuwen naar de stad trekken. De beesten kunnen nergens anders heen. In de nesten worden leeggevroten door de vos in de duinen. Eh, wij willen allemaal recreëren, willen onze hond uitlaten. En door klimaatverandering ook eh, steeds minder voedsel in die Noordzee. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met zon, maar ook wolken en hier en daar wat regen met mogelijk onweer.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 I was falling apart, so caught in the dark. Now that you're gone, I see it. You were out of my way. So much has changed, so where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already ready for someone Someone to stay right by your side Oh, I don't wanna let you go I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all side lost count of the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know? Oh tell me you love me Or oh, tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already Ready for someone Someone I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.